9 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Air eh, France KLM wil de bonus van topman Smith minder afhankelijk maken van de financiële resultaten... zodat hij dit jaar toch kans maakt op extra geld. Smith kan bij goed presteren jaarlijks een bonus krijgen van meer dan 100% van zijn salaris van 9 ton. Minister van Financiën Hoekstra is tegen het plan. Air eh, France KLM zit door de crisis in financiële problemen... en rekent op steun van de Franse en Nederlandse overheid... Vorige week trok KLM nog een plan in om het bonusplafond van topman Pieter Elbers te verhogen. Het coronavirus was al veel eerder in Nederland dan 27 februari, de dag dat de eerste patiënt positief werd getest. Dat meldt het AD op basis van RIVM-gegevens. Het instituut heeft onderzocht wanneer patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen voor het eerst ziek werden. Sommigen hadden halverwege februari al de eerste ziektedag. Ook enkele medewerkers van Brabantse ziekenhuizen zeggen dat ze toen al klachten hadden. VN-secretaris-generaal Guterres zegt dat de coronapandemie een mensenrechtencrisis dreigt te worden. Volgens de topman gebruiken sommige landen de crisis om onderdrukkende maatregelen te nemen... die niets met het gevaar van het coronavirus te maken hebben. Hij waarschuwt voor toenemend populisme en etnisch nationalisme... en zegt dat de structurele ongelijkheid door de crisis nu aan het licht komt. Vorig jaar is bij het College voor de Rechten van de Mens honderden keren geklaagd over de omstreden Nashville-verklaring... Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het instituut. In de verklaring wordt onder meer homoseksualiteit afgewezen. Mensen die klaagden schreven dat ze zich gekwetst voelden door de tekst en door de ondertekenaars. Verder kwamen veel klachten binnen over het vaccinatiebeleid en vergoedingen voor IVF-behandelingen. Alleenstaande en lesbische vrouwen krijgen die behandeling niet vergoed vanuit het basispakket. Het weer veel zon, 20 tot 24 graden. Vanmiddag koelt het aan de kust af door wind van zee. Ook morgen flink wat zon bij 16 tot 22 graden.